Daarna gaat de koninklijke familie naar de Grote Kerk voor een besloten evenement. Vervolgens zijn er programmaonderdelen waarbij Dordrecht zich kan presenteren. In tegenstelling tot de voorgaande jaren gaat het gezelschap op Koningsdag maar naar één stad. Het Britse jongetje dat door zijn ouders was weggehaald uit een Brits ziekenhuis en meegenomen naar Spanje heeft geen kanker meer heeft zijn vader gezegd tegen de krant The Sun. De ouders namen de zieke jongen vorig jaar mee naar Spanje, waar ze een huis hebben, omdat ze een therapie voor hem wilden die in Groot-Brittannië niet wordt gegeven. De kleuter kon hij wel krijgen in Tsjechië, waar hij vanuit Spanje naartoe ging. En die behandeling heeft gewerkt, zegt zijn vader. De ouders zaten nog korte tijd vast nadat ze hun zoontje uit het ziekenhuis hadden gehaald, maar na felle protesten kwamen ze weer vrij. Inwoners van Parijs en omgeving lijken zich te houden aan het rijverbod dat vandaag van kracht is. Er is 40% minder verkeer dan normaal, zegt de burgemeester. Auto's met een oneven kenteken mogen de weg niet op. Auto's met een even kenteken mogen gratis parkeren en het openbaar vervoer is gratis. De maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Franse hoofdstad kampt al zeven dagen met ernstige luchtvervuiling. Omdat dat een terugkerend probleem is, is het rijverbod ingesteld. Het weer, droog en geregeld zon. In het noordwesten ook wat bewolking. Het wordt vanmiddag 8 graden op de Wadden tot 11 in het zuiden van het land.